Water met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt Al Jazeera-journalist Anas al-Sharif te hebben gedood. Zijn omroep bevestigt zijn dood en die van vijf anderen, onder wie drie medewerkers van de nieuwszender. Sharif was een van de belangrijkste journalisten die nog actief was in de Gazastrook. Hij was regelmatig in kogelwerende kleding op tv te zien, bijvoorbeeld vanuit ziekenhuizen en terwijl hulpgoederen aankwamen. Israël had Sharif er eerder van beschuldigd lid te zijn van Hamas... Ook nu herhaalt het leger die beschuldiging. Al Jazeera spreekt die opnieuw tegen. Anas al-Sharif was 28 jaar. In het noordwesten van Turkije is vanavond een aardbeving geweest met een kracht van 6,1. Lokale media melden dat de beving ook in omliggende provincies is gevoeld. Het epicentrum lag zo'n 200 kilometer van Istanbul vandaan. Er is één dode gemeld. Een oudere vrouw overleed kort nadat ze onder een ingestort gebouw vandaan werd gehaald. Er zijn ook enkele naschokken geweest. Bij Tessel zijn vanavond drie zwemmers uit het water gehaald. Een van hen is overleden, meldt de politie. De drie waren in een sterke stroming terechtgekomen. Er werden meerdere reddingsboten, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Eerder op de dag was er ook al een zoekactie op touw gezet bij Tessel... na de vondst van een lege kano. Daarbij werd niemand gevonden... Over de identiteit van het omgekomen slachtoffer is niets bekend gemaakt. Hoe het met de andere twee gaat is ook niet duidelijk. Verslaggever Mick van Wely moet per direct weg bij de Telegraaf vanwege grensoverschrijdend gedrag. Volgens de krant heeft hij de gedragscode geschonden doordat hij een seksueel getinte chat had met een bron. Van Wely heeft zijn fout erkend. Drie jaar geleden werd Van Wely door uitgever Mediahuis op non-actief gesteld vanwege seksueel ongewenst gedrag. Na een onderzoek mocht hij onder voorwaarden weer aan het werk. Het weer vannacht helder en het koelt flink af tot een graad of 10.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 He was down for his brother, respectful to his mother, a good boy. But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool books about science and smart stuff. It's not enough, no, cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's nine and a broken fuse. Since he walked through that classroom door, he's all over primetime news. Mary's got the same size hands as Marilyn Monroe. She could have been a movie star. Never got the chance to go that far. life was now we'll never know. No, no, no, no. They were crying to the cameras, Said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in.